Jelle Seubring met het NOS-journaal. De onderhandelingen tussen Iran en de VS kunnen later deze week of begin volgende week verder gaan. Dat zegt een Iraanse bron tegen persbureau Reuters. Afgelopen weekend werd er voor het laatst onderhandeld in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, maar dat leverde niets op. Er is een tijdelijk bestand in de oorlog in het Midden-Oosten, maar daar is oneenigheid over. Het bestand loopt tot volgende week woensdag. Woordvoerders van het Witte Huis zeggen volgens de New York Times... dat er nog geen nieuwe ontmoetingen met Iran zijn gepland... maar dat die optie wel op tafel ligt. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt verdacht van meerdere corruptiemisdrijven. Twee jaar geleden werd er al een onderzoek gestart naar Begonia Gomez. Nu zegt de onderzoekrechter bewijs te hebben voor onder meer verduistering... beïnvloeding van en corruptie in het bedrijfsleven. Ze zou dat hebben gedaan toen ze programmadirecteur was aan een universiteit in Madrid... Gomez kreeg die baan nadat haar man premier was geworden. Sanchez en zijn regering houden vol dat Gomez onschuldig is. De rechtbank in Spanje bepaalt of de premiersvrouw zal worden vervolgd. In hoger beroep is Forum voor Democratie Kamerlid Pepijn van Houwelingen... veroordeeld tot een geldboete van 450 euro. Drie jaar geleden plaatste hij een nepfoto van ministers Kuipers en Van Gennep... met een natievlag op X. Eerder kreeg hij een voorwaardelijke boete, maar daar ging hij tegen in beroep. De presidentsverkiezingen in het West-Afrikaanse land Benin van zondag... zijn gewonnen door de minister van Financiën. Uit een voorlopige uitslag blijkt dat hij 94% van de stemmen heeft gehaald. Romuald Wagani staat voor grote uitdagingen. In Benin is veel armoede en onveiligheid. Jihadisten doden een jaar geleden meer dan 50 militairen... en vorige maand nog eens 15. Vanwege het toenemende geweld deed een groep militairen in december nog een koepoging, maar die mislukte. Het weer, de zon schijnt flink, maar landinwaarts zijn er ook stapelwolken. Het een graad of 16, aan de kust iets frisser. Morgen iets meer zon en wolken, maar dan iets zachter. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In regio Noord-Holland met name nog vertraging op de A7... vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij knopen Zaandam de kop van 17 kilometer file. Vanaf afrit Avenhoorn een uur vertraging. 40 minuten oponthoud op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Want er is een ongeluk gebeurd bij Zaanstad-Zuid. Daar zijn ze nu aan het bergen. De linkerrijstrook is dicht. 6 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt de Nieuwe Meer. Bij Amsterdam Hemhavens 4 kilometer file. En nog 20 minuten oponthoud op de N2 42 vanuit Middenmeer naar Alkmaar...